Marnik Zampersen met het NOS-journaal. In het noorden van Kosovo heeft de politie twee grensovergangen met Servië gesloten... nadat verschillende wegen waren geblokkeerd. Ook ging het luchtalarm af. In het noorden wonen veel etnische Serviërs... en de onrust heeft te maken met nieuwe wetten... die vanaf middernacht voor hen gaan gelden. De overheid wil hun verplichten Kosovaarse nummerborden te gebruiken... en ook moeten ze bij de grens een extra document aanvragen... Eerder was er ook al onrust over de wetten, waardoor de invoering werd uitgesteld. In Kosovo is een NAVO-vredesmacht gestationeerd. Die bestaat uit een paar duizend militairen. De Amerikaanse Star Trek-actrice Nichelle Nichols is op 89-jarige leeftijd overleden. Ze speelde in de originele televisieserie de rol van luitenant Uhura. Nichols wilde eigenlijk na één seizoen stoppen met de serie... maar ging door toen Martin Luther King persoonlijk aan haar vroeg of ze wilde blijven. Hij vond het revolutionair dat een zwarte vrouw een belangrijk bemanningslid speelde. Nichols acteerde later ook in zes Star Trek films. De bewoner van het, van het huis in Den Bosch, waar afgelopen nacht een explosief ontplofte... krijgt een gebiedsverbod van een maand... Het huis gaat dan op slot, meldt de gemeente. Volgens Omroep Brabant woont in het huis de vriendin van Klaas Otto... oprichter van motorclub No Surrender. Ook hij mag een maand niet bij de woning komen. Woensdag was er in dezelfde wijk in een bos ook een explosie. De politie onderzoekt of de woning die afgelopen nacht werd getroffen... het eigenlijke doelwit was. Het lichaam dat op Curaçao is gevonden is van de 45-jarige man uit Leiden... naar wie sinds woensdag werd gezocht. Het stoffelijk overschot wordt onderzocht. De Nederlandse toerist was dinsdag niet teruggekeerd na een wandeling. Het weer. Vannacht veel bewolking en plaatselijk regen of motregen. Overdag eerst wisselend bewolkt. In de loop van de dag steeds vaker zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz viene Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba. un lado todo el mundo a la Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Un paso un lado todo el mundo a la Cuando no tengo hoy manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo.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 Looking at them legs, goddamn, they look so sore. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. must stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. Uh-huh. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow I'd lead. Hey, love.

with my hands. We talked about traveling the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more we experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time. yeah. yeah. some other men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 Je belt me maar, ik neem niet op. De zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint dit straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan niet alleen. zo ver gekomen, had ik dit niet eerder kunnen zien? Ik heb je zo hard nodig, misschien ben jij wel niet wat ik verdien. Zou je willen horen, elke zin die komt recht uit mijn hart. Maar ik heb al verloren, het voelt gewoon veel erger dan ik dacht. Dan ik dacht maar niet alleen.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 Maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. 人。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 call me up. Up in your first time with a mic in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 ik weet niet eens waarheen